Joren van der Sloot was in Peru om mee te doen aan een pokertoernooi. In het Lake District in Noord-Engeland heeft een taxichauffeur 12 mensen doodgeschoten en daarna zelfmoord gepleegd. Zijn eerste slachtoffer was een collega. Daarna reed hij met zijn taxi door twee andere dorpen en schoot lukraak op omstanders. Er vielen 25 gewonden, drie liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De dader van 52 zou gisteravond ruzie hebben gehad met de collega en vandaag wraak hebben willen nemen. De Israëlische premier Netanyahu heeft de zeeblokkade van de Gazastrook in een tv-toespraak verdedigd. Hij vindt de blokkade nodig om te voorkomen dat Hamas via zee raketten in handen krijgt. Het was volgens Netanyahu vanzelfsprekend dat het hulpconvoi dat vanuit Cyprus op weg was naar Gaza werd tegengehouden. Als we die schepen hadden doorgelaten, waren er meteen anderen met wapens gevolgd, zei hij. De politie heeft voor het eerst zichzelf onder de loep genomen en de conclusies zijn opzienbarend. Van de 1,2 miljoen aangiften die per jaar worden gedaan, belanden er 150.000 op de plank door een gebrek aan mankracht. En dan gaat het niet alleen om kleine zaken, maar ook om gewelds- en zedendelicten. Om alle aangiften te kunnen behandelen is naar schatting 4000 man extra nodig. Tennisser Novak Djokovic is er niet in geslaagd de halve finales te bereiken van de Open Franse tenniskampioenschappen. De Serviër verloor in vijf sets van Jurgen Meltzer uit Oostenrijk. Eerder vandaag werd in het vrouwentoernooi op Roland Garros Serena Williams uitgeschakeld. De als eerste geplaatste Amerikaanse verloor in drie sets van Samantha Stozer uit Australië. Het weer... Heldere en frisse nacht. Morgen in de ochtend lokaal eerst wat mist. Verder morgen opnieuw veel zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. lines of sacrifice. And now I know what they're saying as our sun begins to fade. And we made our love on wasteland and through the what he thought would set us somehow free. He taught me what to say in school. I learned it off by heart, but now that's time to. now I know what they're saying in the music of the blues. drum they got lots of pretty women. Steal your money, then they break your heart. Lonesome Sue, she's in love with old Sam. Take him from the fire into the frying pan. On and on, she just keeps on trying. And she smiles when she feels like crying from the sky. Puts on Sinatra and starts to cry. On and on, he just keeps on trying. And he smiles when he feels like crying. up my heart to see where it lands on and on. I just keep on trying. song instead of a soothing touch in the afternoon.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 I didn't know then what love can bring. Now I'm wishing that you would go away. so easy to forget. And now I'm wishing that you would go away. Love, leave me, love, leave me. I can't take you anymore.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 De Israëlische premier Netanyahu heeft de zeeblokkade van de Gazastrook in een toespraak verdedigd. Volgens hem is de blokkade nodig om te voorkomen dat Hamas via zee raketten en andere wapens krijgt. Daarom was het volgens de premier vanzelfsprekend dat een hulpconvooi een paar...